Clemens Peters met het NOS-journaal. De terreur is vrijgelaten. Dat hebben functionarissen van de Nigeriaanse regering gezegd. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel. De aantallen verschillen van 50 tot 80. De meisjes maken deel uit van de groep van bijna 280 schoolkinderen... die drie jaar geleden werden ontvoerd. De vrijlating zou het resultaat zijn van onderhandelingen... tussen de regering en de terroristen. In China zijn 45 mensen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de aardverschuiving in de plaats Shenzhen anderhalf jaar geleden. Een grote berg bouwafval en zand bedolf na hevige regenval een aantal gebouwen. 73 mensen kwamen daarbij om. Op de stortplaats lag veel meer afval dan was toegestaan. Lokale bestuurders wisten daarvan, maar waren omgekocht. De bedrijfsleiding en de ambtenaren hebben nu tot 20 jaar gevangenisstraf gekregen voor hun aandeel in de ramp. In de Canadese stad Montreal kunnen Franse kiezers al stemmen, maar ze moeten wel lang wachten. En dat komt doordat er maar één locatie is ingericht voor de verkiezingen. Terwijl er tienduizenden stemgerechtigde Fransen in deze deels Franstalige stad wonen. In Frankrijk zelf gaan morgen de stembureaus open voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen de sociaal-liberaal Emmanuel Macron en de rechtspopulistische Marine Le Pen. Macron leidt in de peilingen. In Eindhoven heeft een tekstcar langs de weg geleid tot hilariteit bij voorbijgangers. Om de paar seconden verscheen de tekst Send Nudes op, op het scherm, dus stuur naaktfoto's. De eigenaar denkt dat de car is gesaboteerd door een slimme grappenmaker. Het scherm was neergezet om weggebruikers te attenderen op een gewijzigde verkeerssituatie. Vanochtend merkten voorbijgangers dat de officiële tekst om de paar seconden werd afgewisseld met een verzoek om naaktfoto's op te sturen. Het weer. Wolkenvelden en opklaringen wissen elkaar af. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 9 graden. Morgen in het noorden van het land overwegend bewolkt...